Annette Schut met het NOS Journaal. Italië heeft een eerste groep afgewezen asielzoekers vastgezet in detentiecentra in Albanië. Van daaruit moeten ze worden teruggebracht naar de landen waar ze vandaan komen. Zo gaan om 40 zogenoemde veilige landers, uit landen als Tunesië en Marokko. Juristen twijfelen of het mag wat Italië doet. Een tot levenslang veroordeelde man die per ongeluk was vrijgelaten uit een Amerikaanse gevangenis zit weer in de cel. De man zat vast in Atlanta voor de moord op zijn vriendin. Hij werd vrijgelaten door bewakers die zijn dossier niet goed hadden gelezen. Pas twee weken daarna kwamen de autoriteiten erachter dat er een fout was gemaakt. De man werd na een zoektocht gevonden in het huis van zijn moeder. De voormalig directeur van modemerk Abercrombie Fitch heeft dementie... en kan daarom niet terechtstaan in de misbruikzaak tegen hem. Dat melden zowel de openbaar aanklager als de advocaten van Mike Jeffries. De man van 80 werd in oktober opgepakt... nadat hij door meerdere mannen was beschuldigd van seksuele uitbuiting. Jeffries zou de mannen een modellencontract hebben beloofd... en hen daarna hebben misbruikt. Er is een wereldwijd akkoord om de CO2-uitstoot van de scheepvaart te verminderen. Daar is bijna tien jaar over onderhandeld. Scheepseigenaren moeten boven een bepaalde norm een CO2-heffing gaan betalen. Die heffing moet jaarlijks zo'n 9 miljard euro opbrengen... die weer kan worden gebruikt voor verduurzaming. Het akkoord is aangenomen zonder steun van de VS. Dat land vindt dat Amerikaanse bedrijven benadeeld worden door de heffingen... De scheepvaart is verantwoordelijk voor zo'n 3% van de wereldwijde CO2-uitstoot. Het weer. Vanavond is het onbewolkt en vannacht daalt de temperatuur naar 2 tot 6 graden.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 Soccer the days found our way. out, struggle, but the way came. com o dedo no grilo. De madrugada na rua com ela, pensando o que vai dar merda. Ela pegando meu piro, eu com o dedo no grilo. Novinha, jeito fogo na pepeca. Chamou as amigas pra pegar o baile do terra. tudo, tudo, novinha, desce a xereca. A xereca. Toma que toma, toma, toma, toma que toma, toma, toma, toma que toma, toma, toma, uh, uh, uh, uh. nós amiga pra pegar é o baile e boteca Fluxo, fluxo, novinha desce é a xereca A xereca Toma que toma, toma, toma, toma que toma, toma, toma, toma que toma, toma, toma, uh, uh, uh, uh. in my times of tribulation. Yeah, that I need. Come on now, let me tell you something that I need. Come on now, let me tell you something more than my thoughts that I need. Come on now, let me tell you something in my times of tribulation.